Jobboot met het NOS-journaal. Oekraïne garandeert een staakt het vuren als ook de separatisten zich van de frontlijn terugtrekken. Dat heeft de Oekraïense president Poroshenko in een telefoongesprek met premier Rutte gezegd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Volgens de Oekraïense president heeft hij overlegd met Nederlandse, Australische en OVSE-medewerkers ter plaatse. Vandaag worden mogelijkheden verkend om morgen de experts en marechaussees wel op de rampplek te kunnen laten werken. Het onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigramp vordert snel, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De onderzoekers hopen binnen een maand de voorlopige bevindingen naar buiten te kunnen brengen, maar houden nog een slag om de arm. Volgens de onderzoekers is er inmiddels zoveel informatie verzameld dat het niet meer noodzakelijk is om de hele crash te onderzoeken. Als het veilig genoeg is, dan gaan ze wel. De Europese Unie gaat zware economische sancties instellen tegen Rusland vanwege de rol van het land bij het conflict in Oekraïne. De EU-ambassadeurs zijn het daarover eens geworden in Brussel. De sancties moeten vooral de Russische economie treffen en gelden onder meer voor de banken, de energiesector en de defensieindustrie. Met name de bankensector wordt hard gestraft. Het wordt voor Russische banken vrijwel onmogelijk om toegang te krijgen tot de Europese markt. Ook is er een verbod op toekomstige wapenleveranties. De landen van de EU zullen kennis van hoogwaardige technologie, zoals voor oliewinning, niet meer naar Rusland mogen exporteren. Grote delen van Limburg hebben te maken met overlast door zware onweersbuien. Het KNMI heeft voor de provincie code geel voor gevaarlijk weer afgegeven. Vooral in de omgeving van Heerlen hebben mensen last van de stortbuien. Volgens de regionale omroep L1 werden bij de Hogeschool Heerlen zes auto's bedolven toen twee bomen omvielen. Ook liepen kelders en straten onder water. In Kerkrade brak brand uit in een huis waar de bliksem insloeg. Die brand is inmiddels onder controle. Het weer in het zuidoosten nog regen en onweersbuien, maar die worden in de loop van de avond wel minder. Morgen lichte regen, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 23 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en nog wat hogere temperaturen.